4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Minister Wiebes wil precies weten wat de gevolgen zijn... van fouten in KNMI-metingen van aardbevingen in Groningen. Dat zei hij in reactie op het nieuws dat het KNMI fouten heeft gemaakt... bij het meten van de aardbevingen. Het KNMI zei dat de fouten geen impact hebben... maar daar neemt Wiebes geen genoegen mee. Justitie in Turkije heeft de arrestatie bevolen van weer 295 militairen. Ze worden verdacht van banden met de organisatie van de geestelijke Gulen... die Turkije beschouwt als terroristisch. President Erdogan beschuldigt Gulen ervan de koepoging in 2016 te hebben georganiseerd. Sindsdien komen dergelijke arrestatiegolven geregeld voor. Onder degenen tegen wie nu een arrestatiebevel is uitgevaardigd zijn drie kolonels en acht majoors. Volgens de politie in Istanbul zijn al 150 mensen gearresteerd. Vandaag zijn opnieuw burgers geëvacueerd uit de Syrische stad Baghous. Dat is het laatste bolwerk van islamitische staat. Een paar duizend Syriërs zijn achtergebleven. Het transport met tientallen vrachtwagens was geregeld door de Syrische democratische strijdkrachten. En die worden gesteund door de Verenigde Staten. Er zit nog een onbekend aantal IS-strijders in de stad. Mogelijk worden nog meer burgers geëvacueerd. Want de Syrische democratische strijdkrachten willen IS daar pas aanvallen als alle burgers weg zijn. En in Zweden is een man veroordeeld voor de diefstal van Zweedse kroonjuwelen uit een kathedraal. De man van 22 moet 4,5 jaar de cel in. Afgelopen zomer stal hij op klaarlichte dag twee kronen en een rijksappel uit de kathedraal in Strängnäs, ten westen van Stockholm. De waarde van de juwelen worden op ruim 6 miljoen euro geschat. De waarde wordt geschat op 6 miljoen euro. De man werd in september opgepakt en de juwelen werden begin deze maand teruggevonden in een afvalbak in Stockholm. Het weer droog en af en toe zon. Het wordt 10 tot 14 graden. Morgen eerst plaatselijk mist. Smiddags grotendeels zonnig en maxima ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag...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 Het niet doen, till the break of dawn. Dit is een feest waarvan ik morgen niks meer. ook nog. Ontmoen. Mm, Quenza, we don't Jullie mannen zijn om niks. Ik moet die mannen gaan halen. Yes op de beat, yes op de beat, yes op de beat, yes op de beat. Jullie mannen zijn om niks. Ik moet die mannen gaan halen. Nu ben ik reeds als een bitch. Oorlog is slecht voor de zaken. Ik word hier maar niet today. En jullie niggas mogen gaan. ¡Gracias! met een shotgun. Als ik in je hok kom, ben ik dan mijn dotcom. Ogenlaag Hongkong, zonder navigation, pull-up zonder tom-tom. Broertje moet viraal gaan, als ik ergens heen ga, moet het illegaal gaan. Pull-up in de X6, pak die MX6, jij die teen X6. Had ik eens kunnen voelen waar de loop is, kunnen samen schieten, kijken weer de is. Mannen blijven zoeken waar die kokers. is Rijden nog die focus, hebben wel hoe focus Zit nog tussen Jalas en die rokers Fok niet met die jokers, je op die motors Ik zweer ik brood die money uit verveling Wacht op die verdeling, prik je aan je tweeling You sent him on his way.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 Want we werken. Die kaartje heeft geen sterkte. 45 op de hip, volle clip. Doe normaal, ik kan de pret voor je bederven. Ja. Hoe weet je, witte ik was gans. Laat je chickie op mijn dik zitten, gastong. Woe!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 Huts, huts, huts. Oh. En ik space en nep hou. ey, doe normaal en nep eh, hou. Het gekke kaart hier met 10k en niveau. Eh, hou. Ik steek het in de muur en niveau. En ik haal het uit de motherfucking muur en niffo oh.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 a bullet, cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. But we both know it. We got all night to fall in love, but just like that, we fall apart. We're broken, we're broken. Mm, nothing, nothing, nothing gonna save us now.